Dik de met het NOS Journaal. Twee agenten van een arrestatieteam in Brabant jaar op non stonden... hebben een regeling getroffen met de korpsleiding. Ze hebben een afkoopsom gekregen en werken niet meer voor de politie. De hoogte van de afkoopsom is niet bekend... maar volgens de Telegraaf gaat het om een paar ton. De twee agenten hadden een conflict met de korpsleiding over een motortraining. Ze waren gaan rijden met hun privémotor omdat die van de politie niet wilde starten. De agenten werden daarop teruggezet naar een kantoorfunctie. De rechter besliste tot twee keer toe dat ze hun oude functie terug moesten krijgen... maar de korpsleiding korpsleiding negeerde eh, de uitspraken. Een woordvoerder van de korpsleiding wilde niet reageren op het bericht over de getroffen schikking. De politie moet duidelijker aangeven waarom voetbalsupporters bij wedstrijden worden gefotografeerd en geregistreerd. Dat zegt ombudsman Alex Brenningsmeijer. Hij onderzocht hoe de korpsen in Rotterdam en Amsterdam omgaan met het fotograferen en het bewaren van gegevens van supporters. Aanleiding hiervoor waren klachten van supportersverenigingen. De ombudsman benadrukt dat hij wel begrijpt dat er vanwege de veiligheid foto's worden gemaakt en dat er gegevens worden geregistreerd. Maar volgens Brenningsmeijer mag de politie niet zomaar materiaal verzamelen en worden supporters niet voldoende geïnformeerd. Ook moet de politie nog eens kijken naar het standaard fotograferen bij thuiswedstrijden van Feyenoord. Ballas Nedam heeft een grote opdracht in Duitsland binnengesleept. Het bouwbedrijf gaat 80 funderingen leveren aan een windmolenpark in zee in de buurt van het eiland Zult. De plaatsing ervan is in 2013. Met de opdracht is 250 miljoen euro gemoeid. Pedoseksuelen, zedingen, delinquenten of anderen met een strafblad kunnen vanaf 1 januari niet meer aan de slag als therapeut in de alternatieve geneeskunde. De branchevereniging eist vanaf volgend jaar een verklaring omtrent gedrag. Met de maatregel wil de beroepsvereniging excessen in de alternatieve therapeutische sector voorkomen. Aanleiding voor de maatregel is de Amsterdamse zedenzaak. Het weer zonnig, temperaturen 20 graden in het Waddengebied en een graad of 25 in het zuiden.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 A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Knoop Rotterpolderplein en Knoop Raasdorp 3. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staat 3 kilometer tussen Knopend Hoevelaken en Leusden. Tot zover de verkeers... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 De hoge noten werden geblazen door de vijf jaar geleden overleden Canadese trompetist en bandleider Maynard Ferguson. In zijn 78 jaren tellende leven maakte hij meer dan 60 albums en hier was hij te horen in het nummer Never You Mind het Verzoek eens een lekker stukje Nederlandse mainstream jazz te laten horen. En dat vond ik op een cd'tje van de Rotary. I Love You van Cole Porter, in 1968 opgenomen door Eddie Doornbos, zang, jawel. Paul Ruys, piano. Herman Schonewald, klarinet. Arend Nijenhuis, bas. Koen van Nassau, vibrafoon. En Tony Nusser, drums. Er mag gedanst worden. I love you. comes the April breeze I love you Echo the hills I love you The golden dawn agrees As once more she sees Daffodils Yes, birds on the wing again Start to sing again The old melody I love you That's the song of songs And it all belongs to you old Bass gave us a part at the club tonight. Old Richard went home early. He's got the key to the house. I'm going to knock on the door see if I can get in. Open the door, Richard. You see, Richard sleeps in the back room. It's kind of hard to hear. Maybe I better knock a little louder. Open the door, Richard. I don't think Richard heard me yet. Knock one more time. Let's see what's going to happen. Richard, open the door, please. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Richard, open the door, man. It's cold hole out here in this ass. Now look, there's that old woman across the street looking out the window. Who's that with us, sweet? That must be a sister, I guess. She wants to make sure this is me. She's trying to find out what's happening. Yes, it's me and I'm late again. Sweet, did you hear what the lady said? No, what did she say? She said you sure look common out here in the street. Common? Man, I got class I ain't never used yet. I'm gonna knock again. Richard's got to get up. Open the door, Richard! No, sweet, I don't have a key. I don't have a key. Somebody's got to get in the house. We can't climb in a transom. Oh, I know he's in there. How you know he's in there? I can hear him breathing. Ooh, let's lock one more time. Richard, open that door, man. Maybe Richard's gone. Richard. How you know it's a Richard, why don't you hope I know I got on it on the suit. We ain't got but one suit between us. Now that's the reason why I don't like to room with nobody. Richard, why don't you open the door, man? Een muzikaal grapje van de band van Count Basie anno 1947. Open the Door Richard, door velen in die tijd gespeeld. Maar waarom een serieuze band als die van Count Basie aan deze hype meedeed, ik heb geen idee. Van een veel hoger niveau was de opname die de band maakte van de standard On Green Dolphin Street. Met als vocaalsolist George Benson. Count Basie in optima forma. day. Was een andere jazz standard. Lullaby Birdland. Niet gespeeld door de componist van deze lullaby George Shearing, maar door de eigenzinnige pianist Ahmad Jamal. Ahmad Jamal die uh, treedt doorgaans alleen maar op met een eh, drummer en een bassist, maar weet altijd een eigen draai te geven aan de muziek, al is deze dan nog zo bekend. Tijd voor een duet. Mel Tomei en Clear Lane met Love Me Madly. But since it's so, I thought you ought to know is het 39 jaar geleden dat de Amerikaanse tenorsaxofonist Don Bias in Amsterdam overleed. Hij speelde in Amerika met tal van andere grootheden, maar besloot in 1946 na een Europese tournee in Parijs te blijven. De man met de robuuste klank vestigde zich later in Nederland en trouwde met een Nederlandse vrouw. Hij speelde in heel Europa en keerde alleen in 1970 even terug naar de States om op te treden op het Newport Jazz Festival. In 1972 overleed Don Byers in Amsterdam aan longkanker. En hier hoorden wij hem met het stevig geblazen Janine. 16 jaar later overleed de Amerikaanse trompetist Chet Baker in Amsterdam. In dit geval echter door een val vanuit zijn hotelraam. Ongeluk of opzet, we zullen er nooit achter komen. Hier is hij samen met een heel andere blazer dan Don Byers. Chet Baker en Stan Getz in Roof. Franse film noir. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd regelmatig jazz gebruikt. Zo ook in het meesterwerk werk du Nuit van Jules Dassin uit 1955. En hier hoorden wij het thema van deze thriller, gespeeld door de Amerikaanse mondorgelspeler Larry Adler. Pianist Joe Sample, oprichter van de Jazz Crusaders, en zangeres Randy Crawford vonden elkaar in de studio om een paar albums op te nemen. Van het album Feeling Good uit 2007 is hier Last Night at Danceland. the day. Don't ask me for very much. Gave it all away. No use to pretend. The movie has to end. I made my last stand last night at Dance Land. I got planned on laughing just so I wouldn't cry. Anyway, he bought blue orchids for my hair. I felt like Ginger Rogers after she lost Fred Astaire. I got by. een van die weemoedige composities van Billy Strayhorn, Lust Life. Gespeeld door bandleider, percussionist en in dit geval vibrafonist Tito Puente. Laten we eindigen met een mooie ballad, gespeeld door Benny Carter. Ditmaal niet op sax, maar op zijn trompet. Een oude song uit de Dixieland-tijd. I'm Coming, Virginia. Ja, en zo komt op Rainy Sunday een eind aan deze CFM Jazz.